Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer jongeren hebben last van slaapproblemen. Vorig jaar lag 22% van de 12 tot 25-jarigen wel eens te woelen... of werden ze juist te vroeg wakker. Vijf jaar geleden was dat nog maar 14 procent. En er gaan meer dingen mis, zegt het CBS. We zien ook dat er meer jongeren zijn die zeggen... ik heb last van ehm, een depressie. Dat wil niet zeggen dat een arts dat vastgesteld heeft... maar dit is wat ze zelf in ons onderzoek aangeven. Ehm, en we zien ook dat er eh, steeds meer jongeren... Ehm, de weg naar de hulpverlening vinden en hem dus ook nodig hebben. Ze hadden na corona een daling verwacht, maar die is dus nog niet te zien. Heb je een auto of motor en woon je in Zuid-Holland... dan ga je meer belasting betalen. De Provinciale Staten gaan de motorrijtuigenbelasting omhoog gooien... en dus levert dat de provincie het komende jaar... bijna 12 miljoen euro extra op. In Zuid-Holland zijn zo'n 1,6 miljoen auto's en 135.000 motoren. In de straat in Dordrecht is voor de derde keer deze week brand uitgebroken. Gisteravond was het weer raak bij een flatgebouw aan de Witte de Witstraat. Acht woningen werden ontruimd. Bewoners moesten ergens anders slapen. In dezelfde straat was afgelopen zondag en dinsdag ook al brand. De brandweer weet niet of de branden iets met elkaar te maken hebben. En er is frietverdriet in Udenhout. Na ruim een halve eeuw vindt de plaatselijke frietboer Jan het genoeg geweest. Hij stopt ermee. Fysiek redt hij het niet meer en gisteren bakte hij dus de laatste goudgele frieten. Het hele dorp liep uit. Iedereen wil nog een frietje van u. Ja, <laughs> blijkbaar wel. Ik had het niet zo verwacht. Dus. Nou, dat toeteren ging de hele tijd door. Voor de zaak hing een metersbreed spandoek met de boodschap... Toeter voor Jan, hij doet de deksel op de pan. En het weer nog veel grijs en in het oosten en zuidoosten wat regen.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 Like the high biology, that B-I-B-E-ology. Your body is calling to me. You got that sensuality. And now I love what you do when you do what you do. You got me calm. She love is like a. <clears throat> I know love what you do when you do what you do.